Als ze hier zijn, worden de vrouwen opgepakt en moeten ze voor de rechter verschijnen. De kinderen worden opgevangen door de kinderbescherming. Uit Oekraïense havens zijn weer drie schepen met graan vertrokken. Rusland heeft gedreigd ze niet meer rustig door te laten, maar ze gaan dus toch. Ook gisteren voeren al een paar schepen volgepakt met graan weg uit Oekraïne. Het spul wordt over de hele wereld gebruikt om brood mee te bakken. De Amerikaanse rapper Takeoff is doodgeschoten. Hij zat in de groep Migos. Die heeft miljarden streams op Spotify en werkte samen met Katy Perry, Drake en Justin Bieber. Takeoff zou zijn neergeschoten na een ruzie bij een dobbelspel in Houston. Deze verslaggever ging meteen naar de plek toe. The shooting happened on the third floor of the balcony. A crowd of about 40 to 50 people were gathering and witnesses reporting uh, two groups arguing. The next thing you know, shots were fired and police say that a man was shot in the neck and head and sadly died. Hij was 28. En wie dacht dat de moestuin alleen een hobby van pensionado's is, heeft het mis. Want ook steeds meer jongere tuinieren. In Den Haag gaat zelfs 95% van de nieuwe moestuintjes naar jonge mensen. Ook Tom van 29 heeft een paar vierkante meter weten te bemachtigen. Ik woon in het centrum van Den Haag. Ik heb geen tuin. En eh, ik wil ook een plek geven voor mijn zoontje, dat hij lekker buiten eh, kan zijn. En eh, jij wil ook gewoon graag onze eigen groenten en fruit verbouwen, zeg maar. Nou, voor je rust hoef je in elk geval niet meer naar de volkstuin. Door die verjonging komt natuurlijk weer wat meer levendigheid. Er zijn veel meer kinderen. Er is wel wat meer rumoer. Dat vinden dan sommige grijze mensen weer wat minder. Maar ik vind dat prima. In het hele land zijn inmiddels lange wachtlijsten om een tuintje te bemachtigen. Het weer, harde wind, langs de kust tot buien. Op andere plekken droog en zonnig, je op 15. Morgen nog steeds veel wind, maar ook zon. En dan blijft het op de meeste plekken droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel shade it to rise from the lowest place There's silver lining that surrounds the gray When I get lost, will it come back round?